uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een schietpartij vanuit een auto in de Zweedse stad Malmö rond 7 uur zijn volgens de politie meerdere gewonden gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. De politie is op zoek naar de daders. Ze zouden op een bromfiets zijn weggereden. Twee uur later zou er een grote explosie in de stad zijn geweest. Of de twee zaken met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. Er is nog een politieactie gaande. Malmö heeft te kampen met geweld. Verschillende Zweedse media melden dat er vanavond extra politie was ingezet omdat er vanavond een belangrijke voetbalwedstrijd werd gespeeld in Malmö. Bij een ongeluk op de A2 vanavond zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Eén auto vloog over de kop, vier mensen raakten gewond. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend, zegt een woordvoerder van de politie. En hoe het kwam dat de auto's ter hoogte van knooppunt Batadorp op elkaar botsten is ook niet duidelijk. De A2 richting Den Bosch is helemaal dicht. De Verkeersinformatiedienst adviseert mensen om te rijden via de A58 en de N65. En Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad gezegd dat Rusland de Syrische president Assad helpt bij het plegen van oorlogsmisdaden. De Veiligheidsraad is bijeen om de situatie in Aleppo te bespreken. Volgens de Franse en de Britse ambassadeur is het internationaal recht geschonden door het gebruik van brandbommen in Aleppo. Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS roepen op tot een onderzoek. Speciaal VN-gezant voor Syrië de Mistura noemt de recente bombardementen in Aleppo de zwaarste van de hele oorlog. En ook hij meent dat daarbij mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt vanuit Londen dat vandaag zeker 23 mensen zijn omgekomen. Het weer, vanuit het zuidwesten trekken wolken over. Er kan ook een bui vallen.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 En de tweede nieuwe cd is van eh, Lama Surai, <laughs> Lama Surai. Eh, en samen met Steven Halpern en eh, ook met een hele lange titel. Weet je wat? Kijk lekker even op de playlist van peacefulradio.info. En daar eh, kan je het allemaal tot je nemen. Met videootjes, met eh, reviews enzovoorts enzovoorts. Eén groot feest. Ik wens je veel luisterplezier. poderoso, pero tengo mi carácter un objeto muy valioso. Y aunque pánico lo lleve solamente a comentar, yo no cambiaré mi empeño porque en esto soy Bawa. Bawa. H, H Adesina, H Fabi. H Atanda, H Baba, H Yeye, H todos los igualos de este mundo, H Bababá, H para mi madre, H para todos los igualos que quieren este mundo con paz y tranquilidad. Achepa mi gente, para Cuba, para Inglaterra, para todos los hermanos que quieren este mundo y este mundo que es africano, que es mi mundo, que es tu mundo, que es el mundo de África, ese mundo que te da la magia, que te da la paz y la tranquilidad.